nieuws van 6 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie vervolgt een man uit Dordrecht... voor het ernstig bedreigen van personeel van chemiebedrijf Gemoers. De man is boos omdat Gemoers de mogelijk kankerverwekkende stof Gen-X... in de Merwede heeft geloosd. Omwonenden zouden zo via drinkwater jarenlang zijn blootgesteld aan de stof. Op sociale media schreef de verdachte dat iedereen die het terrein van het chemiebedrijf verlaat... toch even over zijn schouder moet kijken. In verband met de bedreigingen is de beveiliging rond de fabriek aangescherpt. Duitse bestuursrechters waarschuwen dat ze door de vele asielzaken... bijna niet meer toekomen aan hun andere werk. Veel asielzoekers stappen naar de rechter als hun verzoek wordt afgewezen. De rechter moet ieder geval opnieuw bekijken. Door het grote aantal afwijzingen is het aantal lopende zaken bij bestuursrechtsbanken in twee jaar tijd meer dan verdubbeld. De afgezette Catalaanse regio-president Puigdemont en zijn vier ministers worden vandaag verhoord door een onderzoeksrechter. Die moet binnen 24 uur bepalen wat hij met het Europese arrestatiebevel van afgelopen vrijdag doet. Het Catalaanse vijftal gaf zichzelf vanochtend aan bij de Belgische politie. Spanje vervolgt hen voor rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld. FC Utrecht heeft een verrassende overwinning geboekt bij Ajax. Het werd 2-1 en daarmee bezorgde de ploeg van trainer Erik ten Hag de Amsterdammers de eerste nederlaag in vijf wedstrijden. Bij Vitesse Pek Zwolle bleef het 0-0. En eerder vanmiddag leed de landskampioen van vorig seizoen, Feyenoord, opnieuw puntverlies. Tegen ADO Den Haag kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Het weer, wolken en buien trekken van west naar oost over het land. Ook vanavond en vannacht kans op regen. Het koelt snel af tot zo'n 2 graden met lokaal aan de grond lichte vorst. Morgen zonnige periode en overwegend droog bij maximaal 11 graden. Na dinsdag weer meer kans op regen. Dit was het NOS Journaal.